Het liep tegen kerstmis, hij zocht in de stad Of iemand voor hem soms een kamer nog had Maar waar hij ook kwam, even keek men hem aan Dan schudde men nee en dan kon hij weer gaan maar een negen zo'n zwarte. Zo iets haal je niet in je huis, omdat je het noodlot dat dan. Hij zag door de ramen de kerstbomen staan, met glinsterende bellen en lichtjes eraan. Hij hoorde gezang, o zo vroom en devoot, terwijl men voor hem alle deuren goed sloot. je niet in je huis, omdat je het noodlot dat taartte. Want die zwarte zijn immers niet thuis. In het kerkje dat noodde, daar knielde hij neer bij het de kripje van ons lieve Heer. Toen vroeg hij zich af of dat kindje zo klein, alleen maar voor blanken geboren zou zijn. Hij was maar een neger, zo'n zwarte zoiets haal je toch niet in je huis. Omdat je het noodlot dan Want die zwarte zijn immer.